Goedenavond, ik ben Stef Bandstra en dit is het nieuws van NWS op 3. De Amerikaanse president Biden kan opgelucht ademhalen. De winst van zijn tegenstanders, de Republikeinen, bij de midtermverkiezingen is minder groot dan verwacht. In het Huis van Afgevaardigden, de Amerikaanse Tweede Kamer, hebben ze wel een meerderheid. Maar het kon erger, zegt correspondent Lucas Waagmeester. Het valt eigenlijk reuze mee. Op heel veel plekken in het land weten ze toch stand te houden. Dat brengt toch ook wel een andere realiteit voor Biden dan hij had gevreesd. Namelijk niet een groot vijandig oppositioneel blok tegen hem... wat echt hem continu kan dwarsbomen. Ze moeten toch ook met hem gaan onderhandelen. In de Senaat, de Eerste Kamer daar, is het nog erg spannend en staan beide partijen gelijk. Nog lang niet alle stemmen zijn geteld. In Georgia moet er opnieuw worden gestemd, omdat er daar geen duidelijke winnaar was. Rusland trekt zich terug uit de stad Gerson en omgeving. Dat heeft de Russische minister van Defensie gezegd. En dat zou betekenen dat die belangrijke havenstad weer in Oekraïnse handen valt. En het land waarschuwde eerder wel dat een Russische terugtrekking mogelijk in scène is gezet... of wordt gezet om zo het Oekraïense leger in een val te lokken. En de gemeenteraad van Amsterdam wil gratis OV regelen voor kinderen tot en met 11 in die gemeente. Het plan moet een miljoen euro gaan kosten en het moet helpen om het openbaar vervoer betaalbaarder te maken voor gezinnen die het vanwege de hoge prijzen nu lastiger hebben. En in Doorn in Utrecht hadden basisschoolleerlingen vandaag de touwtjes in handen. Leerlingen van vier scholen zaten voor één dag in de gemeenteraad van het dorp. En zo konden ze zelf meemaken wat lokale politici eigenlijk de hele dag doen. Je bijvoorbeeld ehm, dan de vergadering echt moet voorzitten, wat je dan moet zeggen. Eh, hoe je ehm, moet omgaan met mensen die dan bijvoorbeeld meer vragen stellen dan de bedoeling was. Ja, eigenlijk dat vooral. De burgemeester die zag wel wat toekomstige collega's tussen die kids. Ik vind het belangrijk dat de inwoners van mijn gemeente, en dat zijn dus ook kinderen, weten wat hier gebeurt. En dat ze betrokken worden bij eh, hoe de lokale democratie werkt. Want zij moeten die lokale democratie naar de toekomst ook verder dragen en de inhoud geven. Krijg je nog het weer. Vanavond kan er nog wat regen vallen. Morgen droog, af en toe zon, dan nog wel veel wind en een graad of 15. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De meeste files lossen nu snel op in de regio. Nog wel wat vertraging op de A2 Utrecht richting Amsterdam.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 Maar ik ga toch proberen. Things Your Daddy Wouldn't Want Us To Do. Dat was David Curse hier bij de Nashville Radio Show. We gaan weer naar de digitale brievenbus en daarvoor gaan we naar Amerika. Ik kwam deze heren tegen op social media. Ze maken New Country en het zijn de broers Lance Curtis en Lawson Wayne. En ze stuurden ons hun nieuwste single toe. Ze heten Landlaw. Dit is Back in Town. shaking ass sand between your toes. A bonfire in out six string. Everyone comes to hear lost sing. Ah, ooh, It's gonna be a good time. Get you feeling alright. Gonna party all night, burning it down. It's gonna be a hey, y'all. Let me hear Southern Drive. once had gypsy souls. Wildflowers all night is their rebels and roads. Don't have to worry about a single thing. Sit back, cut loose till it's time to leave. Hallelujah, hallelujah. It's gonna be a good time, get you feeling alright. Gonna party all night, burning it down gonna be a hey y'all Let me hear your southern jaw. Show me where you came from if you're proud in take all night, burning it down. It's gonna be, hey y'all, let me hear your southern drawl. Show me where you came from if you're you you're invited to the party. I said you're invited to waren de broers Lance Curtis en Lawson Wayne, oftewel Landlaw, met hun nieuwste single Back in Town. Ook voor de meezingers moet je bij ons zijn. En dat is zeker de volgende van Linda Ronstedt. We gaan naar 1974. En eh, Linda, wat is er aan de hand? Ah. spiegelplaat toe. En daar zijn heel wat versies van te vinden. Zoals bijvoorbeeld van een Willie Nelson, maar ook van een Merle Haggard. Maar het was Lefty Frizzell eh, die het in 1950 uitbracht. En een nummer 1 hit werd voor hem. 14 jaar later werd het als duet opgenomen door Connie Francis en Hank Williams Jr. Je hoort twee keer achter elkaar If You Got The Money, I've Got The Time. Dit is de Nashville Spiegelplaat. If you got the money. spiegelplaat. If you've got the money, I've got the time. We'll go honky-tonkin' and we'll have a time. We'll make all the high spots, dance, romance, and dine. If you've got the money, honey, I've got the time. Now there ain't no use to tarry, so let's start out tonight. We'll spread joy, boy oh boy, honey, we'll spread it right. Sounds funny. We'll have more fun, baby, all the way down the line. If you've got the money, honey, I've got the time. If you've got the money, I've got the time. We'll go honky-tonkin' and Bring along your Cadillac. Leave your wreck behind. If you got the money, honey, I've got the time. go honky tonkin', and we'll be pleasure band. I'll look like a million, but I won't have a cent. But if you run short of money, I'll run short of time. Cause you with no more money, honey, I've no more time. If you got the money, I've got the time. We go honky tonkin'. You've got the money, I've got the time. We'll go honky tonkin' and we'll have a time. Nashville Radio Show, old school for life, baby. again album Redesigning uit. Maar dit is nog een oudje van Marianne Lichthart, Black Tea and Whiskey. van Marianne Lichthart en Black Tea and Whiskey. En van country naar folk, dit is David Olney en Always the Stranger. Nashville Radio Show. Always the stranger, always alone. Without a place to call a home. Always in chains. ahead So far behind Always in search of Some secret sign Always the wanderer Lost in time the refugee The nameless face The mystery Nobody knows you're living for too Other Words uit 1992 hoorde je Gene Watson met One and One and One. En daarvoor Bluegrass, Darren en Brooke Eldridge met hun eerbetoon aan de Grand Ole Opry, de Grand Ole Circle. Nu weer lekker terug in de tijd. 1972, Don Rosenbaum en Swing Into the Water. Why do I do all the thinking?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 1972. Waar was jij in 1972? Ik weet het al zo langzamerhand niet meer waar ik was. We gaan nog één keer terug naar onze digitale brievenbus deze week. En daarvoor gaan we naar Oostenrijk voor muziek van de Western Country Band. Dit is hun nieuwste single en die heet Your Glass. Cheers. Spend the evening in the barroom All on my own Sitting quiet at the counter As Darren had my phone I don't care about other people It's only me, myself and I I don't care about the troubles in the world That's the reason why That's the reason why our world Gets cold and sudden Let's have another round. We are far away from sober, but many friends I found. It all started with a drink and some friendly words. It really is that easy, so let's spread it round the world. My dear friend, raise your glass and cheer to the world. Let's sing a song of freedom, celebrate bijna zingen. I'm Proceed, I'm Proceed. Maar dat doen we maar niet. Dat was de laatste digitale brievenbus inzending voor deze week uit Oostenrijk. De Western Country Band en Raise Your Glass. Je hebt nog twee nummers te goed van het Spotlight album. En dat is het album If It Wasn't For The Sin-In van Way Jennings. Achter elkaar Farm Life en daarna Heartache Serenade. Dit is het Nashville Spotlight album. little hard the bar stem van Way Jennings. Dat waren de twee laatste nummers van het Spotlight-album van deze week. Nu gaan we naar 1980. Je mag meezingen hoor. Dit is Reba McIntyre en Tears on My Pillow. Contact the Nashville Radio Show at info at nashvilleradio.nl for your new music, request and comment. Don't. We gingen naar 1991 voor Gene Watson's You Can't Take It With You When You Go.